Michel Koenen met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen... omdat ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Steeds meer ouders denken dat vaccineren schadelijk is voor het kind... ook al blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet zo is. Een VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat er daarom misschien een vaccinatieplicht moet komen. Ook vindt hij dat onderzocht moet worden of niet ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang. D66 voelt ook veel voor dat idee. Een vertrek van de Britten uit de EU zonder een akkoord daarover is volgens de brexit-minister Raab niet waarschijnlijk. Maar als er geen overeenkomst komt, hebben we ook niks te vrezen, zegt de Britse minister. En Raab gaat ervan uit dat ook dan de EU en de afzonderlijke lidstaten afspraken zullen willen maken om zaken te versoepelen. En de Britse regering heeft vandaag documenten online gezet met informatie over de gevolgen als er geen brexit-akkoord komt. De politie heeft extra geld vrijgemaakt om iets te doen aan de capaciteitsproblemen en de hoge werkdruk. Er worden externe mensen ingehuurd voor onder meer het bewaken van arrestanten. Nu wordt dat gedaan door agenten, waardoor die niet op straat kunnen zijn. Met de nieuwe plannen wil de politieleiding tegemoetkomen aan de kritiek op eerdere CAO-voorstellen. E Daarin stond onder meer dat agenten op meer plekken in het land ingezet konden worden. En dat viel verkeerd bij veel politiemedewerkers. En in Siberië is uit de gesmolten permafrost een veulen opgegraven van zo'n 40.000 jaar oud. Wetenschappers noemen het een unieke vondst. De donkerbruine vacht is nog intact, net als de manen, staart en de organen. In het gebied in Rusland worden wel vaker fossielen gevonden... omdat de grond sinds de jaren 60 wegzakt. Eerder werden er al bizons, elanden, mammoeten en rendieren gevonden. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het overal bewolkt. Er kan wat regen vallen. Later op de avond droger, maar s'nachts aan de kust weer nieuwe buien met kans op onweer. En morgen overdag wisselend bewolkt met vooral aan de kust wat buien, soms met onweer.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 ang landas mo'y naligaw ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha At ang tanong anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo Ika'y nagkamali Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo Ika'y nagkamali Sisisiyang sa isip mo't nalaman mo Ika'y nagkamali Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ja, altijd weer ZFM. We zijn weer terug. En Zandvoort, die heeft er een nieuwe gadget bij. En het is wel een voor de verzamelaars en de toeristen. De Zandvoort cap. Leverbaar in de kleuren rood, blauw en zwart. De pet is bedrukt met de skyline van Zandvoort, inclusief de watertoren. Ja, die moeten vooral opstaan. De prijs bedraagt 9,95 en inmiddels al goed in trek bij toeristen... die vaak op zoek zijn naar een herinnering aan hun bezoek aan de badplaats. Wie deze pet wil aanschaffen kan terecht bij de VVV in de Bakkerstraat...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 En ik heb uitgekozen een gouden ouwe uit 1960. Bart die het al een uur eerder eh, verteld dat deze eh, gedraaid zou worden. En het gaat over Johnny Preston. En die werd op 18 augustus 1939 in Texas geboren. Preston ging naar school in Beaumont, in Texas... en vormde daar zijn eerste bandje, The Shades. Toen ze op een avond in 1958 in een club van Beaumont speelden... werd Preston ontdekt door J.P. Richardson... beter bekend als The Big Bopper station was onder de indruk van Preston's zangtalent en bood hem aan een nummer op te nemen. De station bood Preston een kans en vroeg hem daar een geschreven nummer Running Bear in te zingen. De station werd bij het schrijven van het nummer over de Indianen Running Bear en zijn geliefde Little White Dove geïnspireerd door een reclame van doofzeep. Hoewel Preston niet onder de indruk was van het nummer, namen ze het toch op. En daar gaan we nu naar luisteren. Running Bear. On the bank of the river stood running bare, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid, little white dove was a her name. Such a lovely sight to see. But they're tribes, but with each other, so their love could never be. Running bear, love little white dove, with a love big as the sky. Running bear, love little white dove, with a love couldn't dive, he couldn't swim the raging river, cause the river was too wide. He couldn't reach little white dove waiting on the other side. In the moonlight, he could see her throwing kisses across the waves. Her little heart was beating faster waiting there for her brave running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Running bear, dove in the water. Little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river pulled them down now they'll always be together in that happy hunting ground running bear love little white dove with a love big as the sky running bare. Love little white dove with a love that couldn't die. Mooi hè, dat prachtig. Sinds zondag hangt in plaats van de piratenvlag op de Watertoren... een hele grote Nederlandse vlag. Het hijsen van een vlag op de Watertoren is, zeker als er veel wind staat, een moeizame klus. Kennelijk draaiden de krakers, die nog steeds de watertoren bezetten... hun hand er niet voor om. Nu geeft het nationale vlaggersprotocol aan... dat de Nederlandse vlag niet tussen zonsondergang en zonsopgang mag blijven hangen. Maar of de krakers hun eigen daar wat van aantrekken... dat is een heel ander verhaal. tijd weer ZFM. 24 augustus van 12 tot 6. Ze komen weer terug dit jaar, de Ibiza-markten. De Ibiza On Tour is geïnspireerd op de hippie-markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip Happy Events de Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan Zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd is aan Ibiza, zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty, maar ook voor een lekker drankje, hapje en een heerlijke Ibiza-sound. En de kosten zijn uiteraard gratis. kennen ze nog. Cleaners Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En voordat we naar het weer, het weer gaan, gaan we nog eventjes wat leuks doen. We gaan namelijk luisteren, als het allemaal goed gaat, naar Ed Sheeran en Happier.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 In het zuidoosten is er eerst nog ruimte voor de zon. In de loop van de middag gaat het in het noordwesten af en toe regenen... en deze regen breidt zich in de avond uit over de rest van het land... en in het noorden is het onweer niet helemaal uitgesloten. Maximum temperaturen variëren van 20 graden in het noordwesten... en langs de kust tot maximaal 25 graden in het zuidoosten. De zuidwestelijke wind is matig, langs de kust vrij krachtig... En vanavond draait de wind naar west tot noordwest en neemt dan tijdelijk af. In de nacht van vrijdag is het bewolkt en valt er op vele plaatsen regen of een bui. De, minima komen uit op omstreeks 15 graden. De westelijke wind neemt weer toe en wordt matig boven land aan de kust vrij krachtig. Vrijdag overdag is het wisselend bewolkt. Er komen enkele buien voor in het noorden met een toenemende kans op onweer. In het avond bereiken actieve buien de westkust... Met grote kant op onweer en windstoten. Het wordt beduidend koeler dan in de afgelopen dagen... en de middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De westenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. just the pieces of state of mind. I've been looking back to find where I went wrong. daar is uh, Freddie Mercury. Freddie Mercury met zijn Queen. Fantastische plaat. En ik heb een hele oude voor u. Ik hoop dat u hem leuk vindt. Ik ben benieuwd of u hem nog weet.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 Well, I don't care. You're here tonight. I can. Ja, en het is uiteraard Circus Zandvoort programma En dat loopt van 23 augustus tot en met 29 augustus. The Incredibles 2, 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag om 11 uur s morgens. En het is 6 uur, 6 jaar. Hotel Transylvania, ook de derde. 3D in het Nederlands, ook 6 jaar. En het is dagelijks om half 2. The Shadows, The Shadows dagelijks om half 4. En dat is ook 6 jaar. En dan krijgen we Mamma Mia, Here We Go Again. Dagelijks om 8 uur. En dat is alle leeftijden. En verwacht wordt Finding Your Feet op 4 september. Johnny English op 20 september. En Melfoot. En dat, komt, dat is ook eh, verwacht.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 It is where we are. It's enough for this one. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Ja, dit was Elton John, uit, uit, uiteraard uit The Lion King. Can You Feel Tonight? En ehm Sportaco, eh, Sportivo, de Alfa Romeo van 25 augustus tot 26 augustus. Liefhebbers van het merk Alfa Romeo kunnen volop genieten van een grote diversiteit aan bijzondere Alfa Romeo auto's. Ook het spectaculaire jubileum van de SCARB krijgt volop de aandacht. En de, de eh, website is www.spectacolorsportivo.eu en de locatie is circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En willen ze eventueel nog, uh, nog bellen ook, dat mag ook. 023 5740 740. twee kanjers, David Bowie en Tina Turner met Tonight. Dat was duidelijk. Dus we hebben vrijwilligers nodig en wel op de receptie medewerker mannelijk of vrouwelijk in de blauwe tram. Vanaf 3 september is de receptie van de blauwe tram vijf dagen in de week open. We zijn op zoek, hun zijn dus op zoek, naar receptiemedewerkers mannelijk-vrouwelijk... vooral voor de maandag en de dinsdagochtend. Lijkt het jou leuk om ons gezellige team te versterken als vrijwilliger... Neem dan contact op met Hans Reurda... vrijwillige coördinator eh, wijksteunpunt De Blauwe Tram... en de telefoonnummer is 06 33 80 32 79. En we gaan door met een Nederlands plaatje. Zo doen we dat in het zuiden. Laat alle klokken maar luiden, zoet we daar in het zuiden. is in de wind, de zomer begint, moet allemaal nog gebeuren. De fiets gaan ze alleen, op eigen bier, sta ik weer hier op het plein. Hey, ik stuur en die naar mee, ik hield de ooien niet, ik schakel ging veel sneller ik Ineens was hij dood. Ik ging bijna op je raam. Kreeg verroed over een lange baan. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, dan is het echt. Kijk nou, dat dit niet gewoon heuvels, paars door het bos, zoenen we daar in het zuiden. Voor die verreien, de zon op de knieën, uur geeft vandaag kampioen. Ik de weg zo hard ik time. door de heuvels, dwars door het bos, zo door de daar in het zand. En twee uur muziekboulevard zit er weer op.